Twee uur. Wouter Walgemoed met het NWS Journaal. Nieuw-Zeeland heeft in een nationale herdenking stilgestaan... bij de aanslag op twee moskeeën in Christchurch twee weken geleden. In verschillende steden zijn bijeenkomsten gehouden. De grootste was in Christchurch zelf, met zo'n 20.000 bezoekers. Leden van de moslimgemeenschap lazen de namen voor... van de 50 slachtoffers die werden doodgeschoten. Premier Ardern riep opnieuw op extremisme en racisme te lijf te gaan... Voor de aanslag van twee weken geleden zit een extreemrechtse Australiër vast. De gemeente Emmen neemt voor 18,3 miljoen euro schulden van dierenpark Wildlands over. De gemeenteraad stemde met overgrote meerderheid in met het collegevoorstel. Waardoor Emmen nu de enige geldschieter is van de noodlijdende dierentuin. De gemeente wil voorkomen dat Wildlands failliet gaat... om werkgelegenheid voor de regio te behouden en eerdere investeringen veilig te stellen. In totaal heeft de stad nu een belang van ruim 80 miljoen euro in Wildlands. En men moet bezuinigen op andere zaken, zoals nieuwbouw van een middelbare school. Het aantal vlinders is tussen 1890 en 2017 met ruim 80% afgenomen. 15 soorten verdwenen helemaal, melden het CBS en de Vlinderstichting. Drie jaar geleden leek het juist beter te gaan... en waren er voor het eerst sinds jaren meer dagvlinders. In de nieuwste cijfers is ook de populatie van deze soorten weer gedaald. Ook in andere Europese landen gaat het slecht met de vlinder. Het Weerbureau van de Verenigde Naties zegt in zijn jaarverslag... dat de gevolgen van de klimaatverandering groter worden. De zeespiegel stijgt en de afgelopen vier jaar... werden op het land en in de oceanen ongewoon hoge temperaturen gemeten. Tegelijkertijd krompen de gletsjers en de poolkappen. Het gevolg is dat mensen meer te maken krijgen met extreem weer. Het weer van nu. Vannacht klaart het steeds meer op. Er is kant op mist. Het koelt af naar ongeveer 3 graden.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 106.9. Dit is ZFM. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do? It off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just? Can we just talk? Can we just talk? figure out where we're growing. Oh, nah.